Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamerleden van VVD, D66, CDA en ChristenUnie praten vandaag over het formatieakkoord. Gisteravond maakten hun partijleiders bekend dat ze eruit zijn en afspraken hebben gemaakt voor een nieuw kabinet. De details moeten we nog horen, maar de partijen willen veel geld uitgeven om problemen op te lossen die in eerdere kabinetten zijn blijven liggen. Politiek verslaggever Ron Vrezen noemt het een herstelkabinet. Klimaat, de wooncrisis, stikstof, maar ook armoedebestrijding en schuldhulpsanering. Dus herstel zal ook herstel van vertrouwen moeten zijn, wat behoorlijk weg is, ook na de, naar de coronacrisis. Dus dit kabinet moet echt van ver komen, want veel mensen zullen denken, ja, wat maakt dit kabinet anders dan wat er al zat? In een woonwijk in Holten in Overijssel is een flinke berg gevaarlijk vuurwerk gevonden. Het gaat om 1700 kilo aan professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk dat hier niet meer verkocht mag worden. Er is een man van 33 opgepakt. Ook in Kuik in Brabant is een grote hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde bij een verkeerscontrole. Twee mannen zijn opgepakt. In het busje waar ze in reden lag 1100 kilo aan knallers. Het vernieuwen van de afsluitdijk blijkt een stuk duurder dan eerder gedacht, schrijft de Telegraaf. Het ding krijgt op dit moment een flinke upgrade, 90 jaar nadat hij werd aangelegd. Het ministerie meldde eerder dit jaar dat al het werk 120 miljoen euro meer zou gaan kosten. Maar dat bedrag loopt nu richting de 400 miljoen. En de Formule 1 wil af van het contact tussen teambazen en de wedstrijdleiding. Dat heeft te maken met afgelopen zondag. Er gebeurde in de laatste rondes van alles. En Mercedes-teambaas Toto Wolff was het er duidelijk niet mee eens. No, Mikey, no, no, Mikey, that was right. Go ahead, Toto. You need to reinstate the lap before. That's not right. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. Nogal zesvol voor wedstrijdleider Michael Massi. En dus wil de organisatie het radiocontact vanaf komend eh, seizoen verbieden. Mogelijk mag iemand anders van het team nog wel rechtstreeks praten met de wedstrijdleiding. Het weer bewolkt vandaag op de meeste plekken droog. En net als gisteren een gaatje of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files zijn intussen opgelost. Alleen op de A10 heb je nog 5 minuten oponthoud voor knooppunt Koenplein op de Ring Noord van Amsterdam. En op de N247 van Amsterdam naar Horen is de vertraging ook nog 5 minuten. En dat is tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Verder zijn er problemen op het spoor. Er rijden geen treinen tussen Anna Paulona en Den Helder door een overwegstoring.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 Little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming. Trying to rob myself of something. You just trying to get a word, and life is not fair. I've been working on my tunnel vision. Trying to get a new prescription.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 But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought be done with the hardest part. When I pull myself out of your arms, wish I knew that was only the start.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 De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie... praten vandaag over het formatieakkoord dat gisteren is bereikt. Als ze ermee instemmen, wordt het akkoord morgen officieel gepresenteerd. Bijna de helft van de Nederlandse jongeren vindt dat de coronacrisis hun leven negatief heeft beïnvloed, meldt het CBS. Vooral jongeren tussen de 18 en 25 misten activiteiten als festivals en thuis afspreken met vrienden of familie. Schrijver Arnold Gumberg krijgt de PC Hoofdprijs. In het radioprogramma Met het oog op morgen noemde hij de Euvreprijs qua eer en inzet de mooiste die je als auteur kunt winnen.